met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis rond Oekraïne... is een westerse leider in Rusland geweest. De Franse president Hollande sprak tijdens een tussenstop... op de luchthaven van Moskou met president Poetin. Die zegt dat het uitvoerig ging over een oplossing voor het conflict in Oekraïne... maar wat er concreet is afgesproken werd niet duidelijk. In meerdere Griekse steden zijn gisteravond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en is een busstation vernield. En in Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Zeker 100 relschoppers zouden gisteravond zijn opgepakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De echtgenote van de Zimbabwaanse president Mugabe heeft een hoge post in de regeringspartij gekregen. Ze is benoemd tot hoofd van de vrouwenafdeling van de partij. Analisten zien de benoeming als een stap op weg naar de opvolging van haar man, die al tientallen jaren aan de macht is. Prinses Amalia viert vandaag haar elfde verjaardag. Omdat haar verjaardag op een zondag valt, gaan vandaag de vlaggen nog niet uit. Dat gebeurt morgen. Dan speelt ook de Marinierskapel van de Koninklijke Marine een concert in Den Haag. Amalia is de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... en daarom de eerste in de lijn van troonopvolging. De Nederlandse hockeyvrouwen liggen uit de strijd om de Champions Trophy. Oranje verloor in de halve finale van Argentinië. In de laatste minuut maakte de Argentijnse Rebecca het beslissende doelpunt. Het werd 2-1. In de finale speelt Argentinië tegen Australië. Nederland speelt om het brons tegen Nieuw-Zeeland. Het weer tegen de ochtend vanuit het westen af en toe regen.